10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. 65-plussers zouden moeten worden ingeënt tegen ziektes als hepatitis A, gordelroos en kinkhoest. Dat vindt de Unie KBO, dat is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Die zegt dat uit onderzoek blijkt dat minder ouderen na een inenting in het ziekenhuis belanden met een longontsteking. De werkloosheid is in een jaar tijd met ruim 100.000 mensen gedaald, meldt het CBS... De laatste tijd vinden maandelijks 8000 mensen werk. Er zijn vooral meer vrouwen aan de slag gegaan. Vrouwen werken vaak in deeltijd. Ruim 600.000 mensen zitten nu zonder werk. Dat is 6,9 van de beroepsbevolking. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Grieken krijgen zo'n 80 miljard euro voor ingrijpende hervormingen. Vannacht stemde een grote meerderheid van het Griekse parlement voor het nieuwe steunpakket. In de Tweede Kamer is wisselend op het akkoord gereageerd. Premier Rutte ligt onder vuur omdat hij in een verkiezingsdebat had gezegd... dat de Grieken geen geld meer zouden krijgen. De bloedbanken zien meer mensen met hepatitis E. Dat vooral wordt verspreid door rauw varkensvlees. Mensen kunnen er leverproblemen van krijgen. Bloedbank Sanquin spreekt van een handvol besmette donoren per dag... en dat is meer dan een paar jaar geleden. Sanquin hoopt dat de overheid het aantal besmettingen kan terugdringen. Japan heeft de eerste stap gezet naar een sterker leger. Het Lagerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de militaire slagkracht verhoogt. Het voorstel is erg omstreden in Japan, omdat het leger van het land zich sinds de Tweede Wereldoorlog alleen richt op zelfverdediging. De Japanse premier Abe wil een sterker leger om zich te kunnen beschermen tegen China en de expansiedrift van het land. En Abe wil meedoen aan buitenlandse missies. Dan nog het weer, steeds meer zon. Het wordt 20 tot 27 graden. Morgen kan het iets warmer worden. Smiddags wordt het vrij zonnig. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.